Volgens de Duitse politie is de ontruiming rustig verlopen. Het gaat om dezelfde markt waar drie jaar geleden een aanslag was. Een terrorist reed toen twaalf mensen dood met een vrachtwagen de Duitse krant Bild schrijft dat de politie twee Syriërs heeft opgepakt... die ervaring zouden hebben met explosieven. De politie bevestigt dat nog niet. De vijf verdachten van de groepsverkrachtingen in Den Bosch zitten weer vast. De rechtbank besloot gisteren in hoger beroep dat de mannen die eerder hun rechtszaak in vrijheid mochten afwachten, toch vastgezet moesten worden. Ze moesten zich binnen 24 uur melden. Een van de verdachten zit al sinds gisteravond vast. Hij werd opgepakt bij een vechtpartij in de stad. De anderen hebben zich vandaag te laat, maar alsnog gemeld bij het politiebureau in Den Bosch. In een bedrijfspand in Amsterdam zijn tien mensen aangehouden nadat de politie een wietplantage had ontdekt. De politie kreeg vanmiddag een tip dat er een plantage in een loods in Amsterdam-Oost zou zitten. Toen de agenten gingen kijken troffen ze zo'n 800 wietplanten aan. En de tien mensen die ook in het pand aanwezig waren zijn aangehouden. In de eredivisie heeft PSV zonder veel moeite gewonnen van PEC Zwolle. Het werd 4-1. Sparta was te sterk voor AZ in een duel dat eindigde in een 3-0 overwinning voor de Rotterdammers. En in de 75ste minuut hielden de Sparta-fans nog een eerbetoon voor Jules Deelder... die ook eh, Sparta-supporter was en deze week op 75-jarige leeftijd overleed. Eerder vanavond had het duel tussen Herenveen en Heracles geen winnaar opgeleverd. Die stand bleef steken op 1-1. En het weer in de loop van de nacht vanuit het westen, zuidwesten regen. Ook morgen is het wisselvallig en trekken er regenbuien over. Aan het einde van de dag klaart het wat op en het wordt zo'n 8 graden.